Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitse autofabrikanten komen in de problemen door het exportverbod van chipfabrikant Nexperia. Binnen enkele weken zou er een tekort kunnen ontstaan... waardoor de productie bij merken als BMW en Volkswagen in gevaar komt. Nexperia is in Nederland gevestigd, maar is in Chinese handen. Onlangs nam de Nederlandse overheid via een speciale wet de controle bij Nexperia over... om te voorkomen dat cruciale technologie uit Nederland zou weglekken. In, <clears throat> reactie daarop bepaalde China dat producten uit de Chinese Nexperia-fabrieken niet meer mogen worden geëxporteerd. John Bolton, de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, is aangeklaagd. Hij wordt ervan beschuldigd illegaal vertrouwelijke documenten te hebben meegenomen. Bolton was in Trumps eerste termijn anderhalf jaar nationale veiligheidsadviseur. Hij botste regelmatig met de president en werd na zijn vertrek een prominent criticus van Trump. In een boek noemde hij Trump ongeschikt voor het presidentschap. Onlangs werden twee andere politieke tegenstanders van Trump al aangeklaagd. Oud-FBI-directeur James Comey en de New Yorkse aanklager Letitia James. Supporters van Maccabi Tel Aviv zijn niet welkom bij het uitduel tegen Aston Villa in de Europa League. De Engelse club heeft dat besloten op advies van de politie, die zich zorgen maakt over de veiligheid. Vorig jaar ging het mis toen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam tegen Ajax speelde. Voor en na de wedstrijd waren er uitbarstingen van geweld... door pro-Palestijnse ruilschoppers, maar ook door Israëlische fans. De beslissing van Aston Villa leidt tot onbegrip vanuit Israël. Minister Saar van Buitenlandse Zaken spreekt van een schandalig en laf besluit. Het weer. Vannacht lokaal wat motregen, minima rond 9 graden.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 este está FM. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they get over me, you know know that things can only get we get it. already knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. had plans, but they just disappear to the back of my mind.